Vrijwel iedereen gaat ervan uit dat er nieuwe verkiezingen worden gehouden, maar wanneer is niet duidelijk. Waarschijnlijk is er morgen een kamerdebat. De treinbotsing in Amsterdam is waarschijnlijk veroorzaakt doordat de machinist van de Sprinter door een rood sein reed. Dat schrijft minister Schultz van Hagen in een brief van de Tweede Kamer. Verder onderzoek moet uitwijzen of die voorlopige conclusie juist is. Bij het ongeluk zaterdag raakten meer dan 100 mensen gewond en overleed een vrouw. Een 41-jarige man uit Leeuwarden is gisteravond door de politie aangehouden nadat hij in het centrum van de stad een zestigtal fietsen in de gracht had gegooid. De man had tegen de agenten gezegd dat hij alleen gestolen fietsen in het water had gegooid en hij wilde op die manier de fietsen witwassen. Wat hij daarmee bedoelde is de politie nog niet duidelijk. Op het politiebureau is de man onderzocht door een arts van de GGZ waarna hij is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. NOC-NSF gaat marathonloopster Miranda Boonstra toch voordragen voor deelname aan de Olympische Spelen. Boonstra kwam op de marathon in Rotterdam acht seconden tekort om zich te kwalificeren. Dat minieme verschil is voor NOC-NSF reden om toch te vragen om toewijzing van een startbedrijf. De organisatie zegt dat het niet zit te wachten op dergelijke bespreekgevallen, maar dat soms coulance en de menselijke maat een rol kunnen spelen. Het weer, af en toe een bui. Later vanmiddag volgt vanuit het zuidwesten een nieuw regengebied. Het is ongeveer 13 graden. Ook morgen wisselvallig. Dit was het. En... Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Venendaal west en Maarsbergen 4 kilometer. Na een aanrijding is